1 uur. Dit is door Megens met het NOS-journaal. Er is een nieuwe videooproep verschenen van Sjaak Rijke, de Nederlander die drie jaar geleden in Mali werd ontvoerd. De video zou in september zijn opgenomen. Vorig jaar september werd voor het laatst van Rijke vernomen. Toen verscheen een eerste video. Rijken doet nu opnieuw een dringende oproep aan Nederland om hem vrij te krijgen. Hij houdt de Nederlandse regering verantwoordelijk voor het leed dat hem overkomt. Hij zegt dat hij ernstige rugklachten heeft en er emotioneel slecht aan toe is. Hij eindigt met de woorden alsjeblieft, help me alsjeblieft. Rijken werd in 2011 samen met twee andere westerlingen ontvoerd uit een restaurant in Timbuktu. Sindsdien houden islamitische strijders in Mali hem vast. Buitenlandse Zaken zegt kennis te hebben genomen van het filmpje en verder niet te willen reageren. In de Amerikaanse stad Ferguson is de noodtoestand uitgeroepen. De gouverneur van de staat Missouri is bang voor onrust. De onderzoeksjury bepaalt binnenkort of een blanke agent wordt vervolgd voor het doodschieten van een ongewapende zwarte tiener in augustus. Daarna gingen inwoners van Ferguson dagenlang de straat op om te demonstreren. Daarbij ontstonden rellen, waarbij zwaar werd gevochten tussen demonstranten en agenten. Ook toen werd in Ferguson de noodtoestand uitgeroepen. Zuid-Holland krijgt ruim een half miljard euro van het Rijk voor het aanleggen van de Rijnlandroute, een provinciale weg van 14 kilometer bij Leiden. De weg moet de snelwegen A44 en A4 met elkaar verbinden. De aanleg is een van de grootste infrastructurele projecten voor de komende jaren. Om geld in te zamelen voor de bestrijding van ebola is er eind deze maand een belpanel in Hilversum met bekende Nederlanders. Op vrijdag 28 november nemen bekende Nederlanders van 6 uur s ochtends tot middernacht de telefoon aan voor donaties op Giro 555. Of de actie op televisie wordt uitgezonden is nog niet duidelijk. Het weer plaatselijk wat motregen. Vannacht ontstaat nevel, soms ook mist en het koelt af tot zo'n 4 graden.